De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag... tussen Bad Hoeverdorp en Roelevarensveen een kwartier extra reistijd. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knappe Draasdorp en de aansluiting met de A10 20 minuten vertraging. En op de A9 Alkmaar-Diemen bij Amsterdam-Belmermeer is de verdraging ook ongeveer een kwartier.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 wens ik gooi mijn schouders los. Lijkt wel op mijn B-day. Eh. Schat, ik kan rappen voor je. Of zingen net als Steve. Eh. Maak een vest. Strek je armen uit, hoe ik dance, soldier boy Geef de vlinders in de buik Ik ga dom, ik heb super domme blondjes op mijn huis Schouder in de kom, hij vliegt er bijna uit Strek je armen uit, maak een vest en doe de shoulder de 20, maar ze lijkt ouder. Shotgun, shotterling, beweeg mijn schouder. Even groot als een kabouter. Zeg de buren niet bellen naar Wout. Ben met Dins, laat me niet ziggy. Net die boxers van de action. Swag gaat over de kop. Attraction, BBL bitches, rij voor attention. serieus, waar de fuck ben je mee bezig? Al mijn kakkers die chillen in mansions. Vraag me de brandy, dit is high fashion, bitch. Wiepen die katjes met passion. Dit is jouw time, is dus jouw les. We maken geluid, want vorig jaar gaven die bitches niet thuis. Mijn die in de mond, hij gaat er niet meer uit. Strek je armen uit, maak een vest en doe de show. extremo. Mag ik zeggen dat dit een enige, echte, lekkere, vette hip-hop plaat is. Met de Nederlandse taal. En hij komt ook nog eens een keer hier uit dit dorp vandaan waar wij dit eh, programma vandaan komen. Siggy en met hun eh, nieuwe single Shoulder Lean. Eh, daar begonnen we deze alternatieve fan mee van 2 maart 2026. En ook nu weer is het terugblikken op de Rob Akda wordt Vanaf 7 uur gaan we dat doen. Ben ik er zelf niet. Wel uit het systeem. Want ik heb het eh, van tevoren opgenomen. Uh, lijfelijk ben ik hier tot 7 uur. En dan eh, mag het licht weer uit tot een uur of 9. Want dan komt weer Play It Loud voorbij. Dat is even het spoorboekje. Maar wat gaan we wel doen in dit uur? Nou, we hebben best nog wel wat nieuwe dingen. Zoals bijvoorbeeld Slome Puma. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik vind het wel heel erg leuk. Telecommunicatie van de EP die ze afgelopen vrijdag hebben gepresenteerd. Die man! Eh, klassieke stuk wat je erin terug hoorde, dat was van Erik Satie. Ik weet dat ik eh, dat ooit nog gedaan heb, want ik heb eh, hier bij deze omroep... waar dit programma onder hangt, ooit nog eens een klassiek radioprogramma gedaan... met ene Jacques Jongmans. Jacques, als je zit te luisteren, er zit nog steeds wat klassieke werk in het moderne muziek eh, gebeuren. En dat is bij deze gebruikt door Escalatie. En die kennen we, want die hebben meegedaan aan de eerste voorronde van de Robak. dan Award. En sterker nog, ze staan in de finale. En dat gebeurt donderdag over een week, 12 maart. Dan zijn ze eh, ook te zien. En als je het mij vraagt, want na de winst in de popprijs Amstel en Meerlanden... dat dateert alweer van 2024 gaan ze dus een gooi doen naar de Rob Akda wordt van 2026. En ik geef ze best nog wel een hele goede kans ook. Want het is een zootje op dat podium. En ze hadden gewoon te weinig op dat kleine podium in eh, de kleine zaal van Patronaat Haarlem. En eh, ja, dan denk ik, ze verdienen sowieso een grote podium. Dat krijgen ze op 12 maart. Maar het zou mij niks verbazen als ze dat ook nog eens op 5 mei eh, gaan doen. Maar dan is het een nog groter podium, want het is het hoofdpodium namelijk. Eh, daarvoor hoorde je telecommunicatie van Slome Puma. We gaan verder met Lilith Left the Garden. Dat is een Haags band, maar het eh, is een beetje opgebouwd rondom Lily Clarissa. En die hoor je ook heel prominent op dit nummer. En dat heet Twisted Feeling. my lows, not being you. It's a twist of feeling. But I wanna quit this beat. Leave it all on the street. The guitar is good for the body. teases my senses awake. He inspires me. He inspires me. He's a twist of feeling. Do you miss us? Sometimes I miss you, but not all the time. It's shady, it's messy. As you would fucking say it, it's weird, isn't it? het robuuste geluid van The Sign of Leo met Strawberry Sky. Eh, de meest recente single. een Anderhalf tot twee weken geleden heeft eh, Martin deze uitgebracht. Bert eh, bestaat niet meer. Hij werkt ontzettend veel met backtracks als hij live gaat spelen. Maar hij is nog altijd actief. En dat is goed om te weten en ook goed om te horen. Want anders zouden we het niet draaien natuurlijk. Lilith Left the Garden en dat komt uit Den Haag. Trouwens, The Sign of Leo uit Grinning. Lilith eh, Left the Garden eh, met Twisted Feeling. Dat is de meest recente single die ze heeft uitgebracht. Ik zeg ze, want het is eh, de band rondom Lily Clarissa. Maar ja, die drukt daar behoorlijk een zware stempel op. Wie dat ook doet, is deze dame Mariska Lialing met Von V. Eigenlijk is het gewoon Von V. Maar de meeste songs komen toch bijna uit haar koker. En dit is er ook weer eentje. All Evidence. heart's renewed, I'm still drawn to you. I won't look Dat is wel heel duidelijk toch een bekende stem die we hier horen. Jazeker. Want we kennen hem van Eurydice. Jelle de Lange is eh, de nieuwe frontman en eh, de eindbaas. Nou, eindbaas is hij dan nog weer niet. Maar wel de frontman van de, de band Eye Closer. Dat is heel duidelijk eh, te horen. Met de, nieuwe single. Nou, dat hebben ze goed gedaan. En sterker nog, ik mag hem vooruit draaien, want morgen komt hij echt officieel pas uit. En dan eh, <laughs> gaat het echt eh, gebeuren. Dus je hebt vandaag gewoon even een regelrechte primeur te pakken. Dat heb ik even vanmiddag nog eh, bij de jongens gedaan gekregen van iCloser. Dat kwam uit Alkmaar. Paralyzed, dat, heet de nieuwe, dat is de nieuwe track van, de, van iCloser. Dus de nieuwe single. Um, All Evidence van Von V. Daar zit ook weer een heel verhaal. Want Mariska Lialing was ooit even ergens in de sportschool aan conditie aan het werken. En toen werd ze dus op een gegeven moment door een kerel aangesproken. Een beetje een eh, vent. Die wat van de wilde. Maar eh, ja, dus ze heeft dat een beetje afgewimpeld. Maar het heeft toch ook min of meer te maken over de veiligheid die vrouwen... of de onveiligheid die vrouwen voelen bij eh, sommige kerels. En ja, ik denk dat we beter naar een wat femine, niet feministisch maar een wat meer femine samenleving kunnen gaan. Ja, dat klinkt een beetje toch wel eh, direct uit het eh, mondje van Jaap Koper. Maar eh, wij kerels maken er toch wel meer een bende van. En ik denk dat het nu wel gewoon tijd is dat de vrouwen dat maar eens eventjes gaan doen. En dat wij gewoon onze koppen dicht moeten houden. Zo is het gewoon gesteld. over vrouwen en sterke vrouwen gesproken Joon de Bruin Kops kan er ook wat van. Blushing Over Nothing van Hank. en ik had iets uh, klaarstaan, maar dat is niet het goede wat ik hier heb klaarstaan. En dat is toch eventjes een eh, kleine eh, ja, misrekening van mijn kant hier. <laughs> dat betekent dat ik even iets moet doen. Ja, dat is wah, wah, wah, wah Want ik, ik zie dat ik van Icarus iets klaar heb staan wat niet de nieuwe single is. En dat is op een, een of andere manier vertikt hij het om het juiste eruit eh, te, halen, dit systeem. Ja, het is af en toe gewoon een, een eigenwijs drakensysteem dit. En op een, een of andere manier krijg ik het er dus niet uit. Nou, wat ga ik dan doen? Dan ga ik het eh, gewoon anders oplossen. Want, eh, want die hoorde dus net Hunk. Met Blushing Over Nothing. Ehm, dan moet ik even kijken. Ja, hier heb ik hem. en dan moet ik eventjes nog iets doen. Even kijken of dat... nou, dat gaat dan wel lukken hoop ik. Ja, dat krijg je wel eens van die momenten. Eh, want dit is de nieuwe single van Icarus. En die moet ik even uit een uh, ander potje halen. Straight out of my mouth. This cage has the key locked in its door. And it's the one I'm living for. My warden smells like daisies in spring from the days of old. clouds up above. These feet stand on the pillars of the gods. So I tell you. Taking passage of time, yet ever it feels like these days are not. Back. toch dat het een beetje ADHD-muziek is eh, wat dat er gaat. Maar ja, dan zou ik al die andere mensen daarmee tekort doen. Het is gewoon een heel druk nummer. Britland van Jackie in the Facts. Daarvoor hoorde je Icarus met Straight Out of My Mouth. Ja, dat ik even nog niet uh, eh, aan zien komen. Maar goed, eh, dit kunnen we ook nog wel even doen. Zeg er zo Ho, ik ga me gewoon even opnieuw instarten, want dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling kijken of ik hem nog eh, terug, eh, helemaal terug kan krijgen hoor. Want eh, de, dat zal... ja, ja, dat is me gelukt. Wat wilde ik zeggen? want dan denk ik, ja, want ik vergeet elke keer dat Wendy meteen meteen begint. Maar ik heb er ook nog wat over te vertellen. dit is namelijk nog de oude single die er nog aankomt. komt. maar er komt ook een nieuwe single. Die komt komende vrijdag. Zou ik bijna vergeten. Zo, nou mag jij. Text is my sister dark circles underneath my eyes. Full of dread being said is a virus that I spread. All the hurdles that I jump too high. I do it to myself, I refuse to get help. Secretly find comfort in the dark. I do it to myself, I refuse to get help. Now I trip out, just gonna leave a mark. wiring. It's a not a week goes by as we speak. Like a ghost, like turn it off to stay afloat. How does this keep happening to me? I do it to myself, I refuse to get help. Now I trip, I'm just gonna leave a mark. All my friends, they wonder does my brain have such tangled wiring? Static, static, it goes automatic, attacking me, attached to me, I'm bound. Panic, panic panic. I know it's pathetic, distracting me to touching me. Single wiring met eh, een beetje beats. En eh, we zitten er nu ook een beetje middenin met eh, bijvoorbeeld Wendy Moore met Tangled Wiring. We begonnen met uh, Siggy en Dins, ook uit Zandvoort trouwens. Uh, Wendy Moore ook. En dit niet, dit komt uit Haarlem, maar goed, deels uit Haarlem. Want uh, Dylan Zonde van de, komt uit Haarlem, maar Marker van der Weijden niet. Die komt weer uit buiten de provincie, ik geloof ergens uit de buurt van Utrecht. Chromatic, maar Low Eric tellen we gewoon voor het gemak dat dit een beetje gewoon ja, uit de regio komt. Want zo werkt dat dan. Chromatic. En eh, ja, het doet mij een beetje denken aan Kirian Verhoog, precursor. En die heeft ook de geluidsmastering eh, uh, gedaan van dit hele fijne werkje. I Took Your Name. En we gaan weer iets heel rustigs doen. En dat nummer dat heet Two Lights. Line was dit. Met What a Nice Surprise. Ja, dat was het ook zeker. Ik maak er even een uh, eh, edit versie van. Want eh, we hebben er nog een paar. Zoals ook bijvoorbeeld dit van Katmandu. En dat nummer dat heet Different Line. you think about me today? En dat was hem. Eh, de Different Life van Kathmandu. En daarvoor hoorde je Dandelion dus met What a Nice Surprise in een wat gered jasje. Want het laatste stukje, dan hoor je eigenlijk het eh, filmrolletje aflopen. Eh, dit is het ook meteen het einde van het live gedeelte. Straks vanaf 7 uur gaan wij ingeblikt terugblikken op de Rob Akda Maar we sluiten af dit uur met de nieuwe single van de heer P.A. en Bond... die je net ook al bij line hebt kunnen horen. De single heet Ponderosa Pine. Tot aanstaande donderdag. Oh Lord, have you ever climbed a ponderosa pine? The greatest tree you'll find north of the Mason-Dixon line. Climb onto its bark until you're high up in the sky. You haven't lived until you've climbed a ponderosa pine. Oh, have you ever seen the sunset on the land? Climb up in the firewatch tower, give your friend a hand. The evening sun turns crimson and the skies engulfed with flames. You haven't lived until you've seen sunset on the lake. Oh, ever slept under Ponderosa Pine. Pack it up, take your sleeping bag, and leave the town behind. Your soul evaporates as the stars glide slowly by. You haven't lived until you've slept under Ponderosa Pine. thunderstorms a peace across the land. Herbert Hunky Ginsburg and the suffering of men. It doesn't matter up here in the mountains anyhow. Leave me alone, I'll be just fine among my ponderosa pines. There is love, there is life, there is peace among the pines, which they couldn't take even if they tried. There are birds taking wing, there is God in everything. You realize it ain't so bad to die. have you ever climbed a ponderosa pine? The greatest tree in the world that you're ever about to find. You climb onto its bark until you're high up in the sky.